5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Breda is een meisje overleden, vermoedelijk nadat ze was neergestoken. Ze werd vanmiddag zwaar gewond gevonden in een huis aan de Bilderdijkstraat... en overleed even later. Volgens de politie is het slachtoffer 15 of 16 jaar oud. Vermoedelijk woonde ze met haar moeder in het huis. Ergens anders in Breda is een jongen van 16 aangehouden als verdachte. Hij heeft zichzelf bij de politie gemeld. Wat de relatie is tussen de twee is niet bekend. De Maastunnel bij Rotterdam is op de eerste dag dat hij weer open is... al vier keer dicht geweest. Dat kwam door te hoge vrachtwagens die erdoor wilden. De chauffeurs kregen op tijd een automatische waarschuwing. De tunnel ging dicht zodat ze konden keren. Volgens de gemeente Rotterdam dachten de chauffeurs waarschijnlijk... dat ze na de twee jaar durende renovatie wel door de tunnel zouden kunnen. De Turkse regering heeft drie burgemeesters ontslagen... omdat ze zouden samenwerken met de Koerdische terreurorganisatie PKK. Het gaat om de burgemeesters van drie steden in het zuidoosten van Turkije... die lid zijn van de overwegend Koerdische HDP. Ze worden vervangen door politici van de regerende AK-partij. Streamingdienst Disney Plus komt in november naar Nederland. Disney gaat met het kanaal vanaf 12 november de concurrentie met Netflix aan... in de VS, Canada en Nederland. Andere Europese landen volgen later pas. Films en series van Disney, zoals Frozen en Star Wars... zijn al van Netflix gehaald en zijn straks op het nieuwe kanaal te zien. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft een nieuwe kentekencombinatie afgegeven. Die bestaat uit een letter, drie cijfers en nog twee letters. De eerste nieuwe kentekenplaat met de combinatie G001BB zit op een elektrische auto... die volgens traditie wordt geschonken aan een goed doel. Deze keer is dat natuurmonumenten. Het weer. Vanavond klaart het op de meeste plekken op. In de kustgebieden kans op een bui en lokaal wat onweer. Tussen 18 tot 21 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden nog kans op een bui. Later in de week meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 horend richting Zurich 10 minuten vertraging bij Brezandijk.